Michel Koenen met het NOS-journaal. NAVO-baas Rutte is onderweg naar Washington voor een gesprek met president Trump. Hij zal morgen met hem spreken over de oorlog in Oekraïne, bevestigen bronnen aan de NOS. Het zal vooral gaan over het gesprek dat Trump had met de Oekraïense president Zelensky... dat volgens de Financial Times dramatisch is verlopen. Zo zou Trump vloekend hebben gezegd dat Oekraïne de Donbass af moet staan. Rutte zal in het gesprek met Trump vermoedelijk de gemoederen proberen te bedaren. De kroonjuwelen die zondag werden gestolen uit het Louvre in Parijs... waren zo'n 88 miljoen euro waard, dat zegt de Franse openbare aanklager. Die benadrukt dat de historische waarde nog veel groter is. Ze is bang dat de juwelen uit elkaar worden gehaald om verkocht te worden. De acht kroonjuwelen zijn nog altijd spoorloos. De oorbellen, tiara, halskettingen en smaragde oorbellen... werden zondagochtend buitgemaakt... gemaakt. De dieven die kwamen met een verhuislift het Louvre binnen... en stonden binnen vier minuten weer buiten, zegt de Franse minister van Cultuur. Een verkiezingsdebat aan de Universiteit Utrecht morgen wordt verplaatst van het centrum naar het universiteitsterrein aan de rand van de stad. Dat gebeurt vanwege de veiligheid. De politie verwacht een protest tegen Forum voor Democratie. Volgens Thierry Baudet gaat het om een gewelddreigement van linksextremisten... Bij de universiteit zelf zijn geen dreigementen binnengekomen. En het halve bestuur van medicijnmaker Novo Nordisk, bekend van Ozempic... is opgestapt na druk van de grootdeelaanhouder. Die wil nieuwe leden in de Raad van Commissarissen... nadat eerder ook het dagelijkse bestuur op de schop ging. Deze bedrijven is een van de grootste bedrijven in Europa... maar heeft last van hevige concurrentie. Het weer. Vanavond en vannacht kan het nog regenen. Morgen zijn er minder buien. Dan is er ook wat meer ruimte voor de zon. En vanaf donderdag volgt dan een wisselvallige periode met regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... heb je nu vijf minuten vertraging tussen Aalsmeer en Amstelveen door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht.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 the more I see you. ZFM luisteraars, Welkom aan het toestel voor de komende twee uur. ZFM Jazz, vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. Het thema van vandaag, nou dat is makkelijk, dat is eh, weer een eh, vervolg op de eerdere uitzending. De helden van toen. We hebben allemaal onze eigen jazzhelden in de loop van de geschiedenis de afgelopen, nou pak een beet, 100 jaar... Eh, hebben zich jazzmuzikanten gemanifesteerd... die eh, uiteindelijk wereldberoemd zijn geworden door hun vakkundigheid... en hun fantastische spel. Eén daarvan is eh, mevrouw Sarah Vaughan, die we net hoorden. En aansluitend krijgen we Count Basie. Lester Leaps In. De hele subtiel spelende big band, zal ik maar zeggen. zou ik altijd zeggen... Count Basie, daar voegen we niks meer aan toe. Altijd onwaarschijnlijk perfect, altijd ingetogen. Ik ga nu wat laten horen van een Deense trombonist... die uiteindelijk eh, in de jaren 30 naar Amerika geëmigreerd is met zijn familie... en daar groot is geworden. En dan heb ik het over Kai Winding, een virtuoos op de trombone... allerlei stijlen, met alle grote jongens der aarde gespeeld en de mooiste opname gemaakt. We gaan eh, luisteren naar een eh, trio Frank Strazzeri... waar hij Kai Winding trombone speelt. If I Didn't Care... virtuoos op de trombone Kai Winding. En dat brengt mij naar een andere trombonist... die een totaal andere stijl heeft... maar ook een enorme voorloper is geweest... en trendsetter in de geschiedenis van de jazzmuziek. En dat is meneer Jack Teagarden... die eh, bij allerlei orkesten heeft opgetreden. Benny Goodman, eh, Glenn Miller, Louis Armstrong. Hij was een van de eerste blanken in het Amerika van destijds... die eh, heel veel met zwarte Amerikanen mocht en kon spelen. En hij kon ook geweldig goed zingen. Het was gewoon een, op alle fronten een geboren en getogen jazzmuzikant. En wat hij ook kon en waar hij sterk in was... is in de hogere registers spelen op Centrum trombone... wat niet iedereen gegeven is. Ik ga hem nu laten horen, meneer Jack Teagarden in een uh, stuk, een beroemde compositie.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 Where all the dark and the light folks meet. This is Basin Street. Basin Street is a street where dark and light always meet in New Orleans, land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes, sirree, where welcome, free. There to be where I can lose my Basin Street blues. laten horen. Want dat hoort ook zeker in het rijtje thuis van de helden van toen. Uh, vocaliste Carmen McRae. Zij behoorde tot de meest invloedrijke jazz-vocalisten van de vorige eeuw.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 And down and down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in a tide. I could stay awake, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame. I'm aflame with a burning desire that only your kiss the fire.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 I'm under that old black magic. Oh, love. ga ik nu eh, naar meneer Coleman Hawkins. Een saxofonist die eh, zijn weerga niet kent. En ehm, hij wordt beschouwd als de eerste grote jazz tenorsaxofonist. Ehm, hij heeft in allerlei orkesten gespeeld. En het bijzondere aan hem is dat er geen tweede voorbeeld is van een jazzmuzikus... die zonder zijn eigen stijl te verloochenen... tot aan zijn dood in de voorste geleden is blijven spelen... en altijd met iedereen alles gedaan heeft zonder zijn stijl te veranderen. En iedereen speelde heel graag met hem. Hij heeft onder meer ook uh, heeft alle grote orkesten gespeeld... en onder meer ook in Nederland met de Ramblers. En daar is nog een beroemde opname van eh, de Zuiderzee Blues... waar hij uh, soleert en, en, volgens mij ook zingt de zee Blues. En um, wij gaan, ehm, ja, we gaan luisteren naar een stuk. I can't believe that you're in love with me. Eh, op zijn minst opmerkelijk, zo niet droevig... om vast te stellen dat heel veel van de helden uit de jazz... allemaal, eh, heel veel van hen zijn uh, door rassendiscriminatie... met vallen en opstaan en alle uithoeken moeten zijn... en, en, en tegenwerking gehad. Zo ook eh, Lina Hoorn, die Afrikaanse en Indiaanse voorouders had... en heeft altijd moeten knokken voor het optreden. En eh, om, om te bestaan is ook uh, uh, kiesrechten ontzegd... en is, heeft heel veel gestreden voor de mensenrechten. En het bijzondere is dat, ondanks al die tegenwerking... de mensen waarover ik het heb allemaal toch wereldberoemd zijn kunnen worden. En het rare is ook wel dat ze allemaal tegenwerking krijgen... maar dat uiteindelijk de, eh, de luisteraars toch heel graag naar de muziek luisterden. Dus eigenlijk een groot deel wilde dat ook helemaal niet, maar het gebeurde. En dat is een eh, rare zaak. Duke Ellington ga ik nu op de draaitafel hebben. En wij gaan eh, luisteren naar een prachtige uitvoering met zijn orkest. Duke Ellington was natuurlijk een, eh, een ongelooflijke stipte en secure orkestleider. We gaan luisteren naar Day Ream. En van Duke gaan we naar een andere held. <laughs> ben Webster. De, die eh, samen met de uh, Coleman Hawkins... die ik even terug heb laten horen... wordt beschouwd als een van de drie belangrijkste swingtenoren... En, eh, uit de hele geschiedenis van de jazz. Hij heeft overal en nergens gespeeld. Zijn, kenmerkend zijn Ehm, als hij uitademt bij zijn spel... is dat je zijn triller van de adem nog hoort. En eh, eh, eh, daar is hij beroemd om geworden. Zijn laatste optreden was in Leiden. Daar speelde hij regelmatig in de Twee Spiegels. En op een dag ergens, mm, ik volgens mij begin 70 die jongens, ik stop ermee. Dit was mijn laatste optreden. En eh, volgens de geschiedenis had hij gezegd tegen de mensen... de woorden die een oude man weer eens tegen hem had gezegd. Son, you are young and growing. And I am old and going. So have your fun while you can. Nou, dat is hem. En eh, wij gaan luisteren naar de gevoelige tenor Ben Webster. een gevoelige kan het al niet, want het is Ben's Blues met een trio. Van de tenorzak van Ben Webster ga ik nu laten horen... een beroemde Standard Misty. Een melodie uit 1954, gecomponeerd door El Garner. En deze ballad is bijzonder populair geworden overal. En er is door heel veel mensen op de plaat gezet. Um, ontelbare. Iedereen heeft er wel iets mee gedaan. En zo ook de Amerikaanse zanger van destijds uit de jazzwereld... toonaangevend Billy Eckstein. En dan heb ik het over een nummer Misty. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding. walk my way, and a thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty you dear. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how? love. I'm too misty and too much in love. tijd voor de blues. De Michigan Water Blues heet het nummer. En het wordt eh, gespeeld door Bob Scobie's Frisco Band... en gezongen door Clancy Hayes. turpentine, like turpentine. Believe to my soul that yes, got a black cat's bone, got a black cat's bone. scared to call her name. Michigan water. Nancy En het eerste uur zit er alweer bij en op ZFM op eh, zondag. Met eh, vandaag als thema de helden van weleer. En eh, het eerste uur ga ik beëindigen met Ahmed Jamal. En na het nieuws zijn we er terug voor nog een uur ZFM is op zondag.